Dat is net genoeg om met z'n drieën door te kunnen gaan. Maar als ze in de definitieve uitslag één zetel minder halen, is de steun van een vierde partij nodig. Premier Turnbull heeft de overwinning al opgeëist. De leider van de grootste oppositiepartij, de Labour Party, heeft zijn nederlaag toegegeven en Turnbull gefeliciteerd. In veel Amerikaanse steden was het gisteravond en vannacht opnieuw onrustig. Door het hele land gingen mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en racisme. De betogers vinden dat zwarten door de politie vaak harder worden aangepakt dan anderen. Afgelopen week kwamen in Louisiana en Minnesota twee zwarte mannen om het leven door politiekogels. Vrijdag was het andersom, toen schoot een zwarte Amerikaan vijf agenten dood in Dallas. Het hoofdbureau van de politie in die stad werd vannacht urenlang zwaar bewaakt na een dreigement. Inwoners van de gemeenten Hierden en Harderwijk zitten zonder drinkwater. Bij de meeste huishoudens is de waterdruk erg laag. Daardoor komt er maar een zwakke straal water uit de kraan. Er is een transportleiding gesprongen, maar waar de breuk zit is nog niet duidelijk, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het waterbedrijf Vietens probeert het lek te vinden en hoopt daarbij op de hulp van inwoners van Hieren en Harderwijk. De voormalige Britse vicepremier John Prescott noemt de Amerikaans-Britse inval in Irak in 2003 illegaal. Hij schrijft dat in de krant The Sunday Mirror. Prescott was vicepremier onder Tony Blair. Een onderzoekscommissie zei vorige week dat de Britse regering destijds te snel besloot om Irak binnen te vallen. Blair zei toen dat hij nog steeds achter het besluit staat. Prescott schrijft dat Blair zijn kabinetsleden te weinig informeerde... wat leidde tot een verkeerd besluit en hij noemt dat rampzalig. Het weer, het wordt zomers met veel zon en temperaturen tussen 24 en 28 graden. Aan het eind van de middag en vanavond kan er vooral in het noordoosten onweer ontstaan.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 awake with pulsed teeth, sharing different dus eh, José González met Heartbeats. Het nummer van de Sony Bravia. nou, piep, Bravia <laughs> ehm, reclame. Eh, ik zat vanmorgen eventjes op YouTube te kijken over dit nummer. En het bleek, er stond een soort van making-of. En het bleek dat ze voor die reclame hebben ze 240.000 stuiterballen moeten inkopen. Allemaal verschillende kleuren. Dus alle leveranciers in Amerika waren op en um, ja, ze proberen met die reclame natuurlijk heel erg in te spelen op het gevoel van de mensen. In plaats van uh, je producten verkopen, probeer je juist uh, een gevoel over te brengen van uh, kijk eens hoeveel mooie kleuren we kunnen laten zien. En wat doet dat met je? Um, maar ja, dat probeerden ze dus over te brengen. En eigenlijk wat, wat je bij de YouTube comments leest, is dat heel veel mensen zeggen van ja, dit nummer heeft eigenlijk de reclame echt verkocht. Eh, wij gaan door met eh, het nummer van Miles Davis. Mijn naam is David Habig trouwens, daar was ik nog helemaal niet aan toegekomen. Ehm, we gaan verder met eh, Miles Davis met het nummer So What. Ja, zondag 10 juli. De dag dat eh, Max vanaf een derde plaats naar het einde mag gaan rijden. Op eh, het circuit van Silverstone. Niet zo heel ver hier vandaan. En we hebben wat zomerse nummers natuurlijk eh, achter elkaar gezet. Want het is zomer. We hopen ook nog een beetje op zomers weer. Weerberichten net gaf aan dat het wel goed zat. Hier Summertime, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald.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 Cantaloupe dit jaar weer naar een eilandje. Formentera, net onder Ibiza. Dus, eh, heerlijke, relaxte muziek. We gaan verder met Noor Jones. Don't know why. My heart Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't. magic everywhere. Look at me stand. and high. It's a A Wonderful Life van Katie Malua, Ook een beetje natuurlijk in het eh, zomerse team. Volgende is van Melody Cardo, Morning Sun. Melody Cardo die hier in de buurt eh, heeft of moet, nog moet op gaan treden in eh, Bloemendaal. Twee that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm that morning sun is here to meet us waiting on the waking up of everyone mm. she ain't gonna quit till you're smiling now ah tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. Cause this world wasn't made for dreaming, this world wasn't made for you. this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey child. Let me tell you now, child. Ah, oh, honey child. Let me tell you now, child. Ah, oh, honey child. tell your child gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerá que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Ja, met de Buenas Vista Social Club zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur was Dos Gardenia. We gaan het uur uit met Melody Peru. The Summer a song and strolled on golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painting kites, those days and nights went flying.